4 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderombudsman Kalverboer zegt dat als staatssecretaris Harbers... de uitzetting van de kinderen Lily en Howick naar Armenië doorzet... hij de fundamentele rechten van kinderen schendt. Kalverboer deed de uitspraak in het tv-programma Pauw. Volgens haar staat het vast dat de kinderen in Armenië terechtkomen in een tehuis... omdat hun moeder niet voor hen kan zorgen. Ze kunnen in Armenië ook niet naar school omdat ze de taal niet spreken. De kinderen moeten Nederland uiterlijk morgen verlaten... maar de kinderombudsman vindt dat de toekomst van Lily en Hobik hier in Nederland ligt. Ze heeft met Harbers over de kwestie gesproken. De Amerikaanse autoriteiten hebben opnieuw alarm geslagen vanwege ziekteverschijnselen bij passagiers aan boord van internationale vluchten. Het gaat om twee toestellen van American Airlines die vanuit Parijs en München waren vertrokken naar Philadelphia. Twaalf passagiers zouden kampen met griepachtige verschijnselen. De 250 passagiers en bemanningsleden aan boord van de vliegtuigen moesten een medische controle ondergaan. Woensdag werd een vliegtuig dat van Dubai naar New York vloog in quarantaine geplaatst vanwege plotselinge ziektegevallen aan boord. De Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro is tijdens een campagnebijeenkomst in zijn buik gestoken. Hij heeft veel bloed verloren en is geopereerd. Volgens zijn zoon is zijn toestand stabiel. De uiterst rechtse Bolsonaro ligt op kop in de peilingen voor de presidentsverkiezingen van volgende maand. Na de steekpartij is een verdachte aangehouden. Tennister Serena Williams heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. Ze was in twee sets te sterk voor Anastasia Sevastova uit Letland. Als Williams de US Open wint, evenaart ze het recordaantal van 24 Grand Slam-titels van Margaret Court...